Vijf uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. China geeft toe dat het land tekort is geschoten bij de bestrijding van het coronavirus. De autoriteiten zeggen dat er lessen geleerd moeten worden van de gebeurtenissen van de afgelopen weken... en dat voortaan beter moet worden ingegrepen bij noodsituaties. Verder vindt een overheidscommissie dat de handel in verboden diersoorten snel moet worden aangepakt vermoed wordt dat de uitbraak van het coronavirus in december is begonnen op een vismarkt in de stad Wuhan. De kans is groot dat het virus afkomstig is van vleermuizen. Intussen is het dodental in China gestegen naar 425. De uitslag van de presidentsverkiezingen in Malawi van mei vorig jaar is ongeldig verklaard. Volgens het Constitutionele Hof zijn er tal van onregelmatigheden geconstateerd. Zo werd er typex gebruikt om stemmen te vervalsen. De verkiezingen werden vorig jaar gewonnen door de zittende president Peter Mutharika. De verkiezingsuitslag leidde tot maandenlange en soms gewelddadige protesten. Binnen vijf maanden moeten nieuwe verkiezingen worden gehouden. De Britse regering is bezig met een noodwet... waardoor terreurveroordeelden niet langer na het uitzitten van de helft van hun straf kunnen vrijkomen. De wet volgt na de aanslag van zondag in Londen... waarbij een moslimterrorextremist twee mensen neerstak. Een week eerder was hij vervroegd vrijgekomen. Een meisje van 17 uit Utrecht doet voor Griekenland mee aan het Eurovisie Songfestival. De Grieks-Nederlandse Stefania Liberakakis zingt in mei het nummer Supergirl. Ze deed eerder mee aan onder andere de Voice Kids en het Junior Eurovisie Songfestival. Het weer van het noordwesten uittrekken stevige buien over... met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Er staat veel wind en het wordt een graad of 7.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 getting good. 106.9. Dit is ZFM. Oh, they're trying to shoot down angels. They're trying to pull their wings off. So they can't fly. And oh, but she's so brave though. Just like a tornado. She's taking us by storm.